maar stortte snel daarna neer in een woonwijk. Volgens media in Soedan zaten hooggeplaatste militairen aan boord van het toestel. Het gaat om een groot vrachtvliegtuig van een Russische vliegtuigbouwer. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. De noodopvang op Schiphol is wel geschikt om asielzoekers op te vangen. Het zegt de Hoge Raad, de hoogste rechter die daar iets van mag vinden. Een asielzoeker stapte naar een lagere rechter... omdat hij vond dat de noodopvang veel te veel op een gevangenis leek. Die lagere rechter gaf de man gelijk, maar asielminister Faber ging er tegen in beroep. Dit keer heeft ze dus dus gelijk gekregen. Op een basisschool in Helmond in Brabant is de mazelen uitgebroken. Hoeveel kinderen de ziekte hebben is niet bekend. De GGD adviseert mensen die zich niet lekker voelen om thuis te blijven tijdens carnaval. Kinderen die gevaccineerd zijn of de smettelijke ziekte alles hebben gehad... zijn goed beschermd tegen de mazelen. Vorige week al zei het RIVM dat dit jaar tot nu toe 34 mensen mazelen hebben gekregen. En dat is een stuk meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En 14 oorlogsmusea willen dat alle archieven over de Tweede Wereldoorlog snel openbaar worden gemaakt. Het heeft vooral te maken met een archief van mensen die verdacht werden van samenwerken met de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat zou online komen, maar het gebeurde niet uit privacyoverwegingen. Volgens de musea moet je niet alleen daar naar kijken. Laten we nou een maximale inspanning doen om naast dat recht op privacy, wat een belangrijk grondrecht is, maar niet een absoluut grondrecht, ook andere belangen heel goed te wegen en deze archieven zo snel mogelijk wel openbaar te krijgen en liefst ook online toegankelijk, zodat iedereen er kennis van kan nemen. En daar zijn heel veel belangen bij gebaat. Zeker ook de belangen van nabestaanden van slachtoffers. Het archief over mogelijk foute Nederlanders tijdens de oorlog is nu alleen te bekijken op aanvraag en alleen maar op locatie in Den Haag.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 Ik heb er weer van genoten. Ook met jouw eh, eh, mensen die erbij was. Hè. Dat is met Menno. Dus dat het was gezellig. En ik denk, ik begin bij een lekker liedje. Want het zon schijnt buiten. Love Shine a Light. Ik denk dat is Katrina and the Waves. Ik denk dat is een mooi liedje om te beginnen. Charles die liep net weg. En toen zeg ik tegen hem, wat loop je raar? Hij zegt, ja, Ik loop als een Egyptian. Walk like an Egyptian. like an Egyptian. Walk like an Egyptian. Het zit er weer aan te komen. Uw belastingaangifte. En Pluspunt is dit jaar ook weer beschikbaar om u te helpen bij uw belastingaangifte. Als u bericht van de Belastingdienst ontvangt of denkt in aanmerking te komen voor teruggave... kunt u bij het invullen hulp vragen van de ervaren belastingvrijwilligers. De belastingaangifte wordt gedaan voor alle inwoners met een laag inkomen. Als u in 2021 bent geholpen bij uw aangifte door Pluspunt... wordt u automatisch benaderd door de belastingvrijwilliger... voor een afspraak en hoeft u ons niet meer te bellen. Let op, aangifte is dit jaar mogelijk tot 1 mei. Voor nieuwe aanmeldingen kunt u contact opnemen met de Pluspunt. En dat is telefoonnummer 5717373. En de informatie van de Belastingdienst over uw machtigingscode... dient u goed te bewaren. Deze is nodig voor de aangifte. Wij vragen de hulp bij de belastingaangifte. 10 euro per belastingjaar. The Animals, House of the Rising Sun. tijd voor een 3 in 1. En ik heb gekozen voor de Tielman Brothers. En het was een Tielman Brothers was een Nederlandse rockband... die ontstond in de jaren 40 en in verschillende bezettingen... tot en met 21ste eeuw die jaren ze actief. Het verhaal van de Tielman Brothers begon in Surabaya... waar vier broers, Tielman, al op jonge leeftijd gingen musiceren. In haar hoogtijdagen, einde jaren 50, begin jaren 60... ontstond de groep uit vier broers. En het was reggae, Fenton, Andy en Lulu. Ook hun zus, ja, Jane, heeft met de Tielman Brothers opgetreden. Ik heb gekozen voor You're Still The One, de Nederlandstalige Michelle... en natuurlijk de allerbekendste Little Bird. Veel plezier. still the still the one. still in my heart. esquece en een bekend plaatje. Ik had het net over een belastingaangifte dat we u kunnen helpen... maar er kan ook misschien een belastingkwijtschelding zijn. En de nieuwe belastingaanslagen GBKZ en Gouden Rijnland zijn weer binnen. Mogelijk komt u in aanmerking voor kwijtschelding. U kunt de aanvraag zelf indienen, maar wij bieden ook de mogelijkheid om u gratis hierbij te ondersteunen. We hebben hiervoor twee momenten gereserveerd. En het is woensdag 12 maart van half tien tot twaalf uur. En woensdag 19 maart van 4 tot 7 uur s avonds. En de locatie is Pluspunt, Vlemingstraat 55. En u kan ook meer informatie op de website vinden. En ik ga draaien Show Me The Way, Peter Frampton. wat je gehoord hebt, het was natuurlijk een live-uitzending. Ik heb hem wel eens gezien en dan doet hij iets in zijn mond en dan hoor je... Ik weet niet precies wat dat is en hoe dat werkt, maar het zag er wel heel <laughs> amusant en het klonk ook heel raar. Dan gaan we even naar de Breiklub. De Breiklub, de Breikunstenaars komen elke donderdag... en ik van 2 tot 4 uur komen ze bij elkaar. Samen breien of haken, samen handwerken, van elkaar leren... en natuurlijk, heel belangrijk, gezelligheid. De deelname is geheel gratis, inclusief koffie. Een leuke muts, een poncho of een hippe tas, alles kan. Gemaakte spulletjes zijn natuurlijk ook te koop... en de opbrengst gaat één keer per jaar naar een goed doel. Bezoek ook eens de Facebookpagina van de Breikunstenaars. En voor meer informatie mail dan naar Marieke Langeveld. Sukiyaki het van Kenny Ball. En ik ga door met Foreigner. I know I want to know what love is. I've got to take a little time. A little time to think case I need it when I'm older. mountain I must climb Feels like the world upon my shoulder through the clouds I see love shine Uitnodiging Brainstorm Sessie voor de gezellige Formule 1 kijkfeest. Brainstorm Sessie vindt plaats op donderdag 27 februari, dat is dus morgen... om gezamenlijk een bijzondere Formule 1 kijkfeest te organiseren. Meedenken, meedoen of misschien zelf iets organiseren. Meld je dan aan bij Pluspunt via p.willemsen at pluspuntzandvoort.nl of Zandvoort ons via info.zandvoort.nl. De locatie Pluspunt Zandvoort, Vlemingstraat 55. En het is om 7 uur. En dat is, zoals ik al zei, morgen aanstaande. Dus dat is morgen. Ja, dat is duidelijk. Easy to me, Adel. popgroep die in 1972 in Stockholm is gevormd door Agneta Valtkeun, Björn Ulfies, Benny Andersson en Anna-Fried Linkenstad. ABBA is een van de succesvolste bands ter wereld... met meer dan 200 miljoen verkochte albums. En ik heb gekozen voor hun laatste LP... I Can Be That Woman. You're asleep on the couch with Tammy And she looks straight up at me The reproach in her eyes is imagined But the pain that I feel is real she jumps down and her tail is swishing like a feather right under your nose. And then you wake up and you're bleary eyed. I say, I'm sorry, I can see you cried. You look say you've had it And you say screw you I say I love you And I know it's true You're not the man you should have been I let you down somehow woman now You're confused when you turn in Zandvoort.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 Daarna betaalt u 5 euro per keer bij de balie van de Blauwe Tram. Ja, elke vrijdag van 2 tot 4 uur middags. En zo ik al zei, de blauwe tram, Zandvoort Zenderum. Ja, Baccara, Sir, I Can Dance. feel very much like talking. No, neither walking. You wanna know if I can dance? Yes, sir. Already told you in the first verse. And in the chorus. But I will give you one more chance. you door de kamer heen. Want zo hoort het natuurlijk wel, hè, als je wil boekier. Per direct hebben ze een facturen voor Bali-medewerker... voor diverse ochtenden, middagen en op oproepbasis in vakanties. Wil jij jouw sociale vaardigheid inzetten... mensen ontmoeten, te woord staan, helpen... onderdeel zijn van een team... ben je goed in plannen en kan je overweg met de computer...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 plaatje. Het is alweer het einde van dit eh, eerste uur. Ja, en ik ga eindigen met eh, ja, een lekkere lambada. Misschien kennen we hem nog. Ik zie u straks graag terug naar het nieuws en de boodschappen. Tot straks.